Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet was gevallen als er geen akkoord zou zijn geweest over extra asielmaatregelen. PVV-leider Wilders wilde eigenlijk een noodwet daarvoor inzetten. Daardoor zouden meteen maatregelen genomen kunnen worden zonder goedkeuring van het parlement van tevoren. NSC wilde dat niet. En Schoof zegt dat er uiteindelijk in de gesprekken de conclusie werd getrokken dat het kabinet zelfs kon vallen. Ik sluit niks uit. dus dat hing, dat hing wel, maar is nooit mee gedreigd. Eh, maar het speelde een rol voor alle vier partijen om deze discussie met elkaar te voeren. Zijn er andere wegen? Uiteindelijk kwamen ze er toch uit. Er werd vandaag een heel pakket aan maatregelen gepresenteerd. Gemeenten zijn teleurgesteld. Zij hoorden pas vandaag wat die plannen precies zijn. Ja, vandaag pas. En dat is heel ongebruikelijk. Hè? Want het asielbeleid, de hele keten, doe je eigenlijk met elkaar. De Rijksoverheid, provincie en gemeente. En we zijn niet betrokken. En dat is zorgelijk. Want wat wij vandaag gepresenteerd hebben gezien... daar maken we ons grote zorgen over. En wij vrezen zelfs chaos. Zo hoeven gemeenten niet meer verplicht voor een woning te zorgen voor statushouders. Waar deze mensen dan heen moeten is volgens de gemeente niet uit. De Poolse geheime dienst heeft vier mensen opgepakt... die explosieven zouden hebben verstopt tussen de pakketjes in vrachtvliegtuigen. De bedoeling was dat ze zouden ontploffen tijdens het vervoer. De veiligheidsdienst sluit niet uit dat Rusland erachter zat. De Oranje Leeuwinnen hebben vanavond een monsterscore neergezet... in de oefenwedstrijd tegen Indonesië. Het werd in Doetinchem maar liefst 15-0 voor Nederland... En dus vond ook de scheidsrechter het na 90 minuten wel welletjes. Oh, het is al afgelopen. De Belgische scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. Geen extra tijd bijgetrokken. 15-0. Ja, vermeldenswaardig is natuurlijk dat Renate Jans als invalster drie goals maakte in een kwartiertijd. En dat twee debutanten bij Nederland. Die naar Nijstad en eh, Lotte Keukelaar beide twee doelpunten hebben gemaakt. Deze uitslag is een nieuw record voor Nederland. Het vorige record van 12-0 werd ruimschoots uit de boeken geschoten. Niet gek ook, Nederland staat 11 op de wereldranglijst en Indonesië op plek 104. Het weer dan vannacht droog en een graadje of 10. Morgen nog een lekker herfstdagje. Een af en toe wat zon en een graad of 19. Zondag wordt het dan iets minder. Het wordt weer wat frisser en er zijn ook meer wolken en er valt ook af en toe wat regen.